บุ๊กทูสิบสอง twelve twelve เครื่องดื่ม dranken dranken ผมดื่มชาครับ ik drink thee ik drink thee ผมดื่มกาแฟครับ Ik drink koffie. Ik drink koffie. ผมดื่มน้ำแร่ครับ Ik drink mineraalwater. Ik drink mineraalwater. คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ Drink je thee met citroen? Drink je thee met citroen? คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ drink je koffie met suiker, Drink je koffie met suiker? คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับ drink je water met ijs, Drink je water met ijs? มีงานเลี้ยงที่นี่ er is hier een feest aan de gang, Er is hier een feest aan de gang. คนกำลังดื่มแชมเปญ de mensen drinken champagne, De mensen drinken champagne. คนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ de mensen drinken wijn en bier, De mensen drinken wijn en bier. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ Drink je alcohol? Drink je alcohol? คุณดื่มวิสกี้ไหมครับ Drink je whisky? Drink je whisky? คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมครับ Drink je cola met rum? Drink je cola met rum? ผมไม่ชอบแชมเปญ ik houd niet van champagne. Ik houd niet van champagne. ผมไม่ชอบไวน์ Ik houd niet van wijn. Ik houd niet van wijn. ผมไม่ชอบเบียร์ Ik houd niet van bier. Ik houd niet van bier. เด็กอ่อนชอบดื่มนม De baby houdt van melk. De baby houdt van melk. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล Het kind houdt van chocolademelk en appelsap. Het kind houdt van chocolademelk en appelsap. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต De vrouw houdt van sinaasappel en grapefruitsap. De vrouw houdt van sinaasappel en grapefruitsap.